Ik heb weer kutmuziek. En eh, ik heb ook fatsoenlijke muziek. Ik heb heel veel nieuwe muziek. Eh, ik heb Miles Kane, nieuwe Kensington, nieuwe Keen, nieuwe Asteroids Galaxy Tour en de nieuwe van de Hives. Maar ook de nieuwe van de Shins. Die heet No Way Down. strong enough to wash away the dishwater world. This head was lemonade. gesprongen, dan ben je een homo. Goed, ehm, nou ja, straks is uh, eh, Ivan nog Giel van Bok over. Die heeft weer een briljant plan te met uh, Moederdag. <clears throat> maar eerst dus uh, nog even Karel Rock en of Roll met Spectre en Chevy Thunder. Kijk FM. Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time. that digs on me. Uh. me, Now, I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. me, Now, I ain't saying she a gold digger. I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. I got a get down, girl, go ahead, get down down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' You need a bomb, met her that beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Far as girls, you got a flock. I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez, four kids, and I gotta take all they badass to show biz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the bins, they all got a bin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know what? why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. 18 years. She got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Shoulda got that insured Geico for your money. Money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup. Yeah. Yeah. It's something that you need to have. And when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years, and on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, get down, girl, gon' head, get down. Uh, get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Uh, get down, girl, gon' saying you a gold digger, you got knees. You don't want to do the smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Let me hear that back. Speciaal voor alle groupies hier voor de studio. Kanye West en uh, Jamie Foxx en Goldigger. En uh, dit is een van de nieuwe platen die ik had beloofd. Dit is de nieuwe van Keen. Heet Disconnected. door. Silence soaking through the floor. Pinching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you. por riches I've been at. Keizerrijk met Koert de Keizer. Senses Working Overtime van Ecstasy. Speciaal voor Ton, want ik weet dat hij luistert. Dat is leuk. Ik weet dat er nog iemand luistert. Atja, leuk dat je luistert, meisje. Goed. Um, straks komt de eh, Giel van Bok over, Dus eh, nou, dat zal vast wel meer luisteraars trekken, want Giel is populair, jongens. Maar eerst Sam Sparrow en Happiness. seen her. I feel like I've been dying for a smile. Mm -hmm. And I'm not gonna stop. stop. Do you feel it? Oh yeah. Before every day comes a night. And when you're blind by the light.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 Okay. ik, ik kom er net achter dat het morgen moederdag is. en ik vroeg me af, heeft u misschien iets wat ik haar cadeau kan geven? Oh, we hebben geen cadeau, meneer. Helemaal niks? Wat, wat, wat verkoopt u wel? ja, drinken of... drinken? Eten of eh, alcohol? Nee, bier, bier of zo. Ja, nou, eh. bier. bier. En mijn vader was een alcoholist, dus ik denk niet dat dat een goed idee is. Wat zegt u? Een alcoholist was mijn vader. Oh, ik weet het niet. Dus misschien is alcohol geven niet zo slim. Ja, we hebben wijn en uh, eh, we hebben, eh, ja, eten of zo. Wat wil u? Uh, ja, wat, wat voor eten heeft u? ja, eieren of rijst of wat. Oh ja, daar is allergisch voor, voor rijst. Ja. Ehm, heeft u, wat heeft u nog iets van ehm, bonbons? Wacht even meneer, ik ga met mij... Uh, eh, Oké. Okay. Maar vooruit. Even praten met iemand. Hallo? Hallo? Ja? Ik, uh, ik ben eh, Michiel van Bokhoven, spreekt u? sorry? Ik ben, mijn naam is Giel van Bokhoven. Ja. Ehm, ik ben op zoek naar een, uh, een moederdag cadeau. Ja. En ik vroeg me af, misschien kunt u even vertellen wat u een beetje heeft in huis. Dan kan ik misschien bij u iets, nog iets kopen. Maar wij hebben niks. Alleen niet geen uh, eh, voor cadeaus alleen alcohol. Champagne of iets, eh, op chocola. Chocola? Ja, maar is, het, is het puur of melkchocola? Ja, maar niet echt alleen voor, niet voor cadeautje. Nee, ja, maar daar kan ik er misschien wel wat van maken. Ja, maar heb geen papier. Geen papier, nee, dat heb ik zelf wel. Oké, Maar wat, wat, wat voor chocola heeft u? Ja, parafille. Versporen. Heeft u, heeft u um, uh, Toblerone? Ja. ja. Ja, nou ja, misschien is dat niet zo'n goed idee, want mijn tante is overreden door een vrachtwagen met Toblerone. Oké. Ehm, heeft u bloemen? Nee, ja. Nee, bloemen niet. Nee. Een benzinepomp kan hebben eh, bloemen. Een benzinepomp heeft bloemen. Ah ja, misschien kan ik dat wel combineren. Ja. Eh, en heeft u frisdrank? Sorry? Heeft u frisdrank? Ja? Eh, wat, wat voor fris heeft u? Ja, alles. Alles? Corona, ja. Noem eens wat. Cola. Cola, ja, vorig jaar heb ik al cola eh, gegeven. Eh, appelsap. Appelsap. Um, Bier. Volgens mij geeft mijn zus haar appelsap. Ja. Um, wat heeft u nog meer? Oh. Jammer. stinkt uit zijn bek. Giel! Wie heeft de gele vlek? Giel! Wie kweekt de bruine drek? Giel! Heeft een seks vaak trek?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 Nee, dat ben ik niet de <laughs> ik vroeg me af, wat heeft u in huis wat ik misschien cadeau kan geven? Uh, genoeg. We hebben een doos chocola en hartjes voor hem. Oh. Ehm, een bloemstukken hebben we heel veel. Gewoon een bosje bloemen hebben we heel veel. Ja, nou ja, ze is allergisch voor chocola. Oh. Eh. En ehm, ehm, mijn tante is vorige week overreden door een vrachtwagen met bloemen. Dus misschien is bloemen niet zo'n goed idee. Oké. Okay. Ehm, wat heb ik nog meer? Ja, we hebben... Kan, lusten wel snoepjes. Ja. We hebben ook eh, dozen met voor de liefste mama en hartjes voor, daar kan je snoepjes in doen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Mokken, uh, we hebben gewone snoepdozen met allemaal teksten erop. Ja, ik heb er vorig jaar al snoep gegeven. Dus ik weet niet of dat een goed idee is. Oké. Um, heeft u wat te drinken? Eh, ja, zat. Maar geen alcoholische drank? Geen alcoholische drank. Ja, dat is goed ook, want Oké. ze is een beetje alcoholist. Oké. Ehm <laughs> eh, wat heeft u verder nog? Ja, verder eh, niet echt wel vermoedendag. Dat was het vermoedendag? Dat was het echt eh, exclusief vermoedendag. En, en andere dingen? andere dingen. Ik heb gewoon snoep en kauwgom en drinken en eh, sigaretten en eh, koffie en thee en van alles eigenlijk. Ja, het, volgens mij is tegengeven brengt ongeluk, toch? Dat weet ik niet. In het eh, boeddhisme? Nee, dat ken ik niet. Ik ben geen boeddhist. Oh. En um, auto-accessoires? Um, ik heb een... Die je ook voor de fiets kan gebruiken? Die je ook voor de fiets kan gebruiken. ik heb... Lachten we nou uit? <laughs> ja. Ik heb ehm, gewoon hier aan je fiets Je kan het aan je fiets hangen. Wat, wat kan jij aan je fiets hangen? je moet zelf ook lachen. Ja, u, heeft een aanstekelijke lach. uh, <laughs> je kan uh, zo'n schurvenfrissel aan je fiets hangen. Wat kan ik aan mijn fiets hangen? Zo'n schurvenfrissel op je fiets. u bent heel slecht te verstaan. Wat zeg je? Dat u slecht te verstaan bent. Je kan toch geen geur vissen aan je fiets hangen? Oh, zo'n dennenboompje? Ja, nou die kan je toch geen fiets hangen? Maar is dat nou een goed cadeau voor moederdag? <laughs> Ik weet niet, als je de mensen die achter je fietsen plezier wil doen misschien. <laughs> Oké, nou ik, ik ga bij u een dennenboompje kopen. Wat zeg je? Ik kom bij u een dennenboompje kopen. Kom je dat er nu aan? Eh, hoe lang eh, bent u nog open? Nog 10 minuten. Dan eh, spring ik nu op mijn fiets.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 Eh, nou ja, eh, tot eh, tien uur nog eventjes graag en smaak. En dan spreek ik je na het nieuws. Money in the bag. Let me tell you about my day last night. Cause everything really went right. Don't get me wrong, I don't want to brag. But it was just money in the bag. Said money in the bag. Money in the bag. a lover like you. Boy, you know just what to do. And then I did it so many times. She started singing nursery rhymes. She said, Oh, oh, baby. She said, Oh, oh, baby. Oh, oh, baby. She said, Oh, oh, baby. Let me tell you about my date last night. Cause everything really went right. Don't get me wrong, I don't want to brag. But it was just money in the bag. Said money in the bag. Money in the bag. like you. Boy, you know just what to do. And then I did it so many times. She started saying nursery rhymes. She said, oh, oh, <laughs> She said. Oh, back, said money in the back. FM, de stem van de Westhoek. De beste mix, Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Sick of that same song all day long on the radio, and I ain't saying yo. Play no chef on the radio, cause yo, I hope that's what y'all waiting on. With the whole damn CD, sailors gone, we got labels waiting to rape us all ain't a song, it's the radio's gotta save us all, man. And I ain't gonna break your ball if you hit that goal with a fake ass song on the radio. I just hate it all. Don't take me high, don't take me low, don't make me feel like flying. No, it don't make me warm, it don't make me cold, don't bring me nothing. First of all, shit y'all spin, I heard it all, man. On the radio, get the radio, play me that same old. On the radio, get the radio, oh no, don't wake me no. On the radio, get the radio, play me that same pay you don't get me started on them DJs of these days. Walking to the club with a briefcase full of cheap tapes. Thinking 80 shit, give me a break. Full of teenagers, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show, they got some flow. We got newcomers, long goners, John Doe's, coke heads with long toes. Pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound a scene, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man and don't eat it. On the radio, get a radio. Play me that same On the radio, get radio. Oh no, don't wake me On the radio, get radio. Play me that On the radio, get radio. What do they pay you for? Not much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Can't blame you. So much at play, no music. Try to change it what your friends say, I do it and play it. Losing control when I'm doing it all. Even better, how does what ruin it all? What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit, I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. On the radio, yeah, the radio. Play me that same old shit. On the radio, yeah, the radio. Play me that same Chess Special in het Tweede Uur Keizerrijk. Stonden we vorige week ook in, eh, in Wageningen, net als ik. Alleen zij stond op het podium en ik stond er voor het naar te kijken. Net als, uh, heb ik nog meer gezien? Uh, Miss Montreal heb ik gezien, was leuk. Asteroids Galaxy Tour, die, die heb ik ook gezien. Daar ga ik zo de nieuwe single van draaien. Maar eerst de nieuwe single van The Haves. Dit is Go Right Ahead. chez moi J'étais veux con cool cool cool chiche Donné moi harissa Car donner faut que ça pique Faut que ça arrache si t'as compris ça T'apprécieras mieux la musique Salade tomate oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade tomate oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade tomate oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade tomate oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab monter des salades si tu restes sur place que nenni. Si c'est la cuisine de nomade, c'est mieux l'emporter sur la vie. Des Balkans aux Africains, du Moyen-Orient à Paris. On tapine pas pour les gros Macronald au pays du kebab uni. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab salade, tomate, oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade, tomate, oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade, tomate, oignon Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Important, monsieur drinken. En ik heb nu al zin in een eh, kebab. <laughs> salat tomate tognon la caravan pas. En dit is het nieuwe van de Kik. En de nieuwe van de Kik heet... Simone, Simone. Je ziet me nooit eens staan. Simone, Simone. Altijd in rood gekleed. Ik wil met haar een date. Ze heet Simone. Simone. Ze lacht naar iedere man Simone, Simone. Ze hangt in kringen rond waar ik me never nooit zou vertonen. Simone, oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet me nooit staan. drop the verse streets of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, uh, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord.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 Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up.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 I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Oh, I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity diggity, no diggity. Flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't off for something. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees buy this, click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake awards? I uh-huh. shows proves no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word was born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your and Chauncey. I'll be sending a call. Let's say around 3:30. Queen Pen and Black. Diggity, no diggity, I like the way you oh. work it. No diggity, I got the bag. Girl, I got it going on. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Blackstreet, No Diggity. En uh, even tijd voor uh, eh, een nieuw beentje met al hipsters. Hippe mensen. Hippe brillen zoals uh, ik heb. Kom ehm, van met Amsterdam hebben we al het voorprogramma van de Naked Famous gestaan. En eh, nou ja, luister wat. Uh, View. Calvin Harris, Acceptable in the 80s. En acceptable, over Acceptable in the 80s gesproken. Ehm, ik stond dus vorige week eh, op, eh, in Wageningen op het Bevrijdingsfestival. En het pakje van de zangeres van de Asteroids Galaxy Tour is ook tamelijk ethisch verantwoord. Misschien meer 70s trouwens, maar goed. Ehm, ik geloof dat ze daar een beetje onderschat hadden ehm, de populariteit van, eh, van Asteroids Galaxy Tour. Want ze waren op, gepland op een plein wat echt stampes stampes vol stond. Maar het maakt niet uit. Het was een leuk optreden. En dit is een nieuwe single, Het is Major. Major, moet ik zeggen. Major. the Barbary Ghost. Holy Ghost. Everybody know you're the host, a rising star. Django Django. En Default. En het is eh, half elf geweest. Het is tijd voor... Korts Ja, Koert Kumu. Oftewel uh, eh, Koerts kutmuziek. Ik heb weer een uh, pareltje opgezocht op internet. Over een, iemand die denkt dat hij getalenteerd is en kan zingen. En, maar dat dus niet is. En nou, deze keer is het Anthony Geven. Anthony. Anthony, waarschijnlijk Anthony, want het is natuurlijk weer zo'n super kampjaak. Uh, eh, jochie is, eh, nou wat zal hij zijn, jaren 14 of zo. Eh, misschien is jonger zelfs nog. In ieder geval uh, kampjochie. Ontzettend paupergasje en uh, nou ja, zoetsappige kutmuziek. Ehm, nou ja, verder weet ik niet zoveel van hem, behalve dat zijn, zijn fanhive 971 leden heeft. En ik ga nu even voorlezen wat de poll erop staat. De poll is, vind je hem goed zingen? Waarop 33,4% heeft geantwoord, nee, nee, nee, nee. 33,3, nou, best wel. En 33,3, ik ken zijn liedjes niet. Eh, ja, het zijn inderdaad met drie stemmen geweest. Dus eh, nee, goed. Echt representatief is het niet. Eh, wat ook heel grappig is, is zijn moeder die allemaal berichten post op zijn fanhive. Ehm, nou ja, die knal ik zo ook wel even op Facebook erbij en wel op Twitter. Als Facebook is facebook.com slash keizerrijkmfm. En eh, Twitter is eh, twitter.com slash keizerrijk. En keizerrijk schrijf met E lange IZ of korte IZ. Goed, ehm, nou, ik ga hem gewoon draaien en dan, eh, dan hoor je gewoon hoe kut het is. Dus Anthony Geven en Duizend Sterren. Daar gaan we, jongens. Kuum. Koorts. Kuum. Hup, opnieuw beginnen. Nee. En heb jij een gezin om met mij samen uit te gaan? Uh, nee, Andy. Mag van de week. Koerts. Kubu. Naar de discotheek. Sympathiek. En dansen samen dan de hele nacht. Mag dat? wat fijn. maatje. Ik ga haar naam in het zand en lopen samen hand in hand. Oh. Daar is het maatje, maatje. voor we gaan. Ze is zo lief en ze nou, spontaan. Ik zag haar toen en geef me alle eer verdoen. Gadverdamme, goed. Ik Playa, playa. En heb Ik zei net toch al nee. En je nou gewoon het couplet nog een keer? Na de disco. Godverdomme, luie hond, we eens een nieuw couplet. Ja, ja, ja. Nou, nog een keer te fijn dan. Hoppatee. Goed. Ja, in het zand. Uh. Ja? Waarschijnlijk heeft ze herpes. Goeie is maar een schaarmaak, Lojo. Oh, nog een keer. Nou, hand in hand. is voor gaan? Nou, wat fijn, jongen. En zo spontaan. Ja. Nou, als ik dus twee keer hetzelfde couplet en drie keer het dan is het. Goed, uh, eh, Anthony Geven. Als je hem ziet op straat, mag je hem van mij slaan. Dit zijn de Dirty Denims en 24-7 365. Koert de Keizer met Keizerrijk. Elvis Presley en Junkie XL en A Little Less Conversation. En dit is een van mijn favoriete nummers van dit moment. Will and the People, Lying in the Morning Sun. Zomers. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun. sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these epigravies for a drink?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 And tell me when the day is done, cause I'm a lion in the morning sun. I'm a lion in the morning sun. Ooh. in the morning sun. even wat die afgelopen was. Dit <laughs> is Dio en dans in jou. en dansen in jou. En daarvoor dus uh, Will and the People en Lion in the Morning Sun. Ik was eh, gisteren met mijn huisnootje aan het eh, afwassen. Hey Sam, leuk dat je luistert. En we hadden het een beetje over onze 90s verleden. En ik vertelde dat mijn eerste cd die ik kocht ehm, Captain Jack was. Met The Mission. Ik kon hem zelfs nog laten zien, ik kon hem zo vinden. Ja, dat is treurig. We hadden het over hakken, nou, over terug jaren 90 dingen. En toen zei ik, eh, nou ja, in ieder geval waren gewoon heel het gewoon Benga Boys aan het zingen. En eh, nou dingen die je doet tijdens het afwassen om afwassen minder kut te maken. En een van de liedjes die we aan het zingen waren, ga ik nu draaien. En het is echt, <laughs> eigenlijk gewoon heel erg kut, maar het is stiekem ook gewoon heel erg lekker om mee te zingen. Als je nou, weet je al, over een uur of drie super dronken in de kroeg staat, durf je te, durf je te zweren dat je hier gewoon op meezingt. Goed, het is Toybox en de Sailor Song. Daar gaan we. together just to sing we love you and if we all come together we know what to do we all come together just for you is a night. Jezus is het vechten. Sailing, sailing, jump Toybox, Taylor Song, snel door naar de nieuwe Kensington. It heet Send Me Away. kip en een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe. Kampen, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. en een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe. Kampen, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. Ik wil een kip. een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe. Kampen, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. Ik wil Want, want. En dan weet je dat het einde van het programma is. Met kip, paard, koe. En eh, nou eh, ja, dat was dus weer uh, voor deze week. Ehm, ik weet niet wanneer de volgende keer is. Misschien volgende week, misschien over een maand, misschien helemaal nooit meer. Omdat ze bij Moedijk hem eindelijk in de gaten hebben dat ik alleen maar crap aan draaien ben hier zo. Ik weet het niet. Interesseert me ook niet zo. Um, nou, interesseert me wel, ik wil graag door. Maar je merkt het vanzelf. Hou ondertussen de Facebook in de gaten. Dus, Facebook.com slash uh, Keizerrijk MFM. Tot de volgende knoop. Keizerrijk. Nee, nee.